Vijf uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Archeologen hebben in Egypte een graftombe gevonden van ruim 4000 jaar oud. De rijk versierde tombe werd vorige maand al ontdekt ten zuiden van Cairo... en is gisteren gepresenteerd aan de buitenwereld. Hij zou hebben toebehoord aan een edelman. De felgekleurde tekeningen op de muren zijn nog bijna helemaal intact. Ook werden kettingen, armbanden en andere sieraden gevonden. Het breedste vliegtuig ter wereld met een spanwijdte van 117 meter heeft voor het eerst gevlogen. Dat ging goed. Die piloot zei dat de vlucht voor het grootste deel normaal verliep. De Jumbojet vloog 2,5 uur boven de Mojave-woestijn in de Verenigde Staten. Het toestel is ontwikkeld om op ongeveer 10 kilometer hoogte een raket te lanceren. Dat scheelt veel brandstof en dus geld om dat niet vanaf de grond te hoeven doen. In de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker acht mensen om het leven gekomen nadat twee gebouwen waren ingestort. De slachtoffers kwamen onder het puin terecht. 16 mensen worden nog vermist. De gebouwen stortten in door overstromingen waar de stad al de hele week mee kampt naar na extreme regenval. De brandweer hoopt nog mensen levend onder het puin vandaan te halen, omdat er mogelijk luchtbellen zijn ontstaan waardoor ze nog kunnen ademhalen. Albanese oppositiepartijen zijn de afgelopen avond in de hoofdstad Tirana de straat opgegaan. Ze willen dat de socialistische regering opstapt en dat er vervroegde verkiezingen komen. De oppositie beschuldigt de regering van premier Rama ervan corrupt te zijn en banden te hebben met georganiseerde misdaad, iets wat de regering ontkent. Aanhangers gooiden fakkels, vuurwerk en andere projectielen naar de politie. De minister van Buitenlandse Zaken hekelde deze aanvallen en zei dat er vijf agenten bij gewond raakten. Het weer. Het is bijna overal droog en vrij helder. De temperatuur ligt rond het vriespunt.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 Waarom zou je dat doen? Het is net of tegen de muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net of tegen de muur praat.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 If you need. care about tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down. On these open streets, it's just my face. since it's just a single ladder taking me home, and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. I knew I would get up. Ooh, ooh I knew I would get up on these open streets.